12 Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Muidenberg lopen uit. Daardoor kunnen niet alle rijstroken richting Amsterdam morgenochtend op tijd open, meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten moeten rekening houden met files en extra reistijd. Wanneer alle rijstroken op de A1 richting Amsterdam wel open gaan, is afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 5 uur wel over de A1 richting Amersfoort. De politie in Harlingen heeft de schipper aangehouden van de boot... waarop drie Duitse toeristen om het leven kwamen bij mastbreuk. De 51-jarige man het Stiens wordt als eigenaar verantwoordelijk gehouden. Op de twee masten brak de voorste mast af, net buiten de haven van Harlingen. De mast belandde boven op drie opvarenden die op slag dood waren. De boot was gehuurd door een familie uit Duitsland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen... naar het ongeluk in Harlingen. De Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in Brazilië hebben 19 medailles in de wacht gesleept. Bokster Noeska Fontijn pakte vanavond de laatste zilveren medaille in gevecht met de Amerikaanse Clarissa Shields. Nederland keert terug naar huis met 8 gouden, 7 zilveren en 4 bronzen plakken. Vier jaar geleden behaalde de Oranje Ploeg in Londen 20 medailles. Turnster Sanne Wevers, die goud won op de balk, draagt vannacht de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Brazilië. Koning Willem-Alexander kijkt met een voldaan gevoel terug op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Trots op alle onze Olympiërs, twittert hij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen woensdag de Nederlandse medaillewinnaars op Paleis Noordeinde. Daarvoor vindt een huldiging plaats in de Haagse Ridderzaal in aanwezigheid van premier Rutte en minister Schippers van Sport. Het weer, opklaringen en minder buien. Vannacht minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgen overwegend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag veel zon en temperaturen tot 28 graden. In het zuiden kan het tropisch warm worden.